Dorien Bouwman met het NOS Journaal. VN-vredesmacht Unifil meldt dat er gisteravond opnieuw een VN-militair van de vredesmissie in Libanon gewond is geraakt bij een beschieting. De afgelopen dagen raakten al vier blauwhelmen gewond doordat het Israëlische leger op de posities van Unifil schoot. Er klonk al snel forse internationale kritiek op Israël vanwege de aanvallen. Israël verklaarde later dat de blauwhelmen per ongeluk waren geraakt. Volgens experts is dat onwaarschijnlijk. De politie heeft een 19-jarige man uit Maasluis aangehouden... voor betrokkenheid bij de dood van een man uit diezelfde plaats... wiens lichaam vanochtend op straat werd gevonden. De verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau... en zal worden verhoord door de recherche. Na de vondst van het lichaam vanmorgen zei de politie dat de man mogelijk door steekwonden om het leven is gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Het is nog niet duidelijk hoe de E. coli-bacterie in het drinkwater in Limburg en Apeldoorn terecht kon komen. Volgens Wateronderzoeksinstituut KWR is het puur toeval dat er nu twee gevallen kort na elkaar opduiken. De afgelopen dagen werd de E. coli-bacterie aangetroffen in het drinkwater in het noorden van Limburg. Vorige week gebeurde dat in de omgeving van Apeldoorn. In totaal hebben 84.000 huishoudens het advies gekregen om kraanwater voor gebruik drie minuten te koken. Die voorzorgsmaatregel geldt in elk geval tot na dit weekend. Bij de Utrechtse jaarbeurs komt een tijdelijke fietsenstalling. De gewone stalling aan het jaarbeursplein werd gisteren onverwacht gesloten... omdat in de constructie van het gebouw scheurtjes waren gevonden. In de tijdelijke stalling is een stuk minder ruimte. tegelijkertijd is ook een andere stalling bij Utrecht Centraal gesloten... vanwege geplande werkzaamheden. Het weer. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het koelt vannacht af naar graad of 8. Morgen wolken, zon en her en der een bui.